Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het nieuwe kabinet wil de belastingen met 5 miljard euro verlagen. De onderhandelaars zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel. Twee van de vier belastingschijven verdwijnen. Daardoor gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. Maar vooral de hoge en middeninkomens profiteren ervan. Om de verschillen tussen arm en rijk niet te groot te laten worden... wordt de beperking van de hypotheekrenteaftrek mogelijk sneller doorgevoerd. Het nieuwe stelsel kost meer dan de beoogde 5 miljard. Daarom gaan waarschijnlijk de BTW en de energieheffing omhoog... zodat de lastenverlichting per saldo op 5 miljard uitkomt. De marechaussee heeft bij Schiphol zeven mannen uit Albanië opgepakt... die uit een vrachtwagen waren geklommen. Getuigen hadden gezien hoe de mannen er vandoor gingen. Sommige van hen staken de A4 over... Ze zaten in een vrachtwagen uit Portugal. De 54-jarige chauffeur werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel... maar hij bleek van niets te weten en werd weer vrijgelaten. De Albanese van 21 tot 26 jaar hebben asiel aangevraagd. Ryanair gaat meer doen voor passagiers die de dupe zijn van annuleringen. De Ierse prijsvechter schrapt de komende maanden honderden vluchten... omdat er te weinig piloten beschikbaar zijn. Eerst zei Ryanair dat klanten alleen hun geld terugkrijgen en dat ze zelf een andere vlucht moeten boeken. Maar volgens de Britse luchtvaartautoriteit moet Ryanair een alternatief regelen. Onder druk van een dreigende rechtszaak heeft de Ierse maatschappij dat nu toegezegd. Gedupeerde passagiers krijgen een alternatieve vlucht aangeboden bij Ryanair of een andere maatschappij. En extra kosten die daaruit voortvloeien worden vergoed. Bij het WK roeien in Florida heeft Marike Keizer zilver gehaald in de lichte skif. Ze won daarmee de eerste Nederlandse medaille. Het goud was voor de Zuid-Afrikaanse favoriete Kirsten McCann. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer. Vannacht en morgenochtend regent het, maar vanuit het westen breekt morgen de zon door. En het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rudolf Arendsveen en Hoogmaat een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Reewijk 10 minuten. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersin. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Out there, girls, I really want this in a day. Oh, Jesus Christ. Say, got to remember this, and it's the only thing I got. Yum, yum, give me some. Yeah. Uh, uh, uh, uh, uh, yum, yum, give me some you gonna do?